De ANWB noemt de snelweg één grote ijsbaan en verwacht dat de files niet snel oplossen. De bussen rijden op de meeste plaatsen in het land weer, al zal het niet volgens de dienstregeling zijn. Voor het treinverkeer geldt nog steeds een negatief reisadvies. Er rijden in het hele land wel treinen, maar veel minder dan normaal. Van Schiphol vertrekken wel vliegtuigen, maar de luchthaven roept mensen op... om eerst op teletext of internet te controleren... of hun vlucht niet is vertraagd of geannuleerd. Het CBR heeft vrijwel alle rijexamens in het land afgelast vanwege de gladheid en de sneeuw. Zo'n 2000 kandidaten moeten op een andere dag afrijden. De gladheid speelt ook de vuilophaalparten. In verschillende gemeenten, zoals Amstelveen en Breda, wordt geen vuilnis opgehaald. Het weeralarm van het KNMI krijgt een andere opzet. Vanaf 1 februari wordt er gewerkt met een soort voorwaarschuwing. Daarbij geldt niet langer één weeralarm, maar wordt er gekeken naar verschillen per regio of, of provincie. Verder gaat het KNMI meer adviezen inwinnen om de betrouwbaarheid van het weeralarm te vergroten. De bevoorrading van supermarkten is vanochtend, ondanks het winterse weer, zonder problemen verlopen. Verwacht wordt dat het door de kerstinkopen vooral woensdag en donderdag druk wordt. Detailhandel Nederland rekent nog steeds op een extra kerstomzet van 750 miljoen euro. De organisatie voorspelt dat mensen vanaf woensdag op koopjesjacht gaan... omdat dan de problemen met sneeuw en gladheid waarschijnlijk achter de rug zijn. In Noord-Brabant is begonnen met de ruiming van 60 geiten en schapenboerderijen... in verband met de Q-koorts komende dagen worden 40.000 dieren geruimd. Boeren krijgen een vergoeding van 250 tot 600 euro voor elke geit die wordt gedood vanwege de q De hoogte van de vergoeding wordt onder meer bepaald door de kwaliteit van de geit. Het weer, vooral in Noord-Holland een enkele sneeuwbui. Temperatuur loopt uiteen van plus 1 aan zee tot min 3 in het binnenland. Vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het zuiden weer enige tijd sneeuwen. Morgen opnieuw sneeuw, mogelijk ook ijzel.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 Pass the chip on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and fun. It a go down. above my head, a sock hop beneath my bed. A disco ball is just hanging by a thread.